Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is niet te achterhalen of het ventilatiesysteem in een zorginstelling in Maasluis... de oorzaak is van een grote corona-uitbraak daar. Die conclusie trekt de GGD in de regio. Op een afdeling raakten twee maanden geleden in korte tijd 17 van de 22 bewoners... en ruim de helft van de medewerkers besmet. Zes bewoners overleden. In het ventilatiesysteem werd een lage concentratie virusdeeltjes gevonden. Maar de meest voor de hand liggende verklaring is dat de besmettingen kwamen door onderling contact. Justitie in de Amerikaanse staat Wisconsin zegt dat er een mes in de auto lag waar Jacob Blake naar binnen leunde. De zwarte man werd op dat moment meerdere keren in zijn rug geschoten door een agent. Eerder was niet duidelijk of de man een wapen had. Volgens justitie probeerden agenten hem eerst te overmeesteren met een stroomstootwapen, maar dat lukte niet. Beelden van het politieoptreden leidden de afgelopen dagen tot protesten en rellen in de stad Kenosha. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. In Louisiana en Texas zijn meer dan 600.000 mensen verplicht geëvacueerd vanwege orkaan Laura. Die bereikt de komende uren de kust van de Amerikaanse staten. Laura is uitgegroeid naar categorie 4, de een na hoogste. En de Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor een levensbedreigende stormvloed die 6 meter hoog kan worden. Ook wordt extreem veel regen verwacht. Tuincentra hebben in de eerste helft van het jaar een recordomzet gedraaid. Aan onder meer bloemen, planten, barbecues en overkappingen werd ruim 800 miljoen euro uitgegeven. Dat is volgens de branche 28% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Vanwege de coronacrisis gingen veel mensen aan de slag in de tuin of op het balkon. En niet alle tuincentra zijn tevreden. Bedrijven in de grensstreek die het moeten hebben van Duitse en Belgische klanten... die zagen hun omzet juist inzakken vanwege de reisbeperkingen. Het weer nog, af en toe zon vandaag, een enkele buit. wordt 18 tot 23 graden. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking en regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A7, Friesland richting Noord-Holland op de afsluitdijk bij Den Oever, 3 kilometer. En op de A22, Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk, 3 kilometer.